uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Libië komt de noodhulp na de overstromingen van zondag moeizaam op gang. Onder meer de zwaar getroffen stad Derna is moeilijk te bereiken... omdat wegen compleet zijn weggevaagd. En dat is niet het enige lastige, zegt correspondent Daisy Moore. En de coördinatie van de internationale hulp is ook heel lastig. Eh, Oost-Libië eh, kent talloze logistieke hobbels... waaronder eh, natuurlijk de veiligheidssituatie en het feit dat veel landen die oostelijk regering niet erkennen. Er zijn minstens 5300 mensen omgekomen. Het Rode Kruis heeft Giro 7447 geopend om nu geld in te zamelen. Meer daarover hoor je ook in onze podcast Lang Verhaal Kort. Check hem vooral in je podcast-app. Esther Ouwehand is weer de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. En dat komt doordat het partijbestuur waar zij ruzie mee had is opgestapt. Dat partijbestuur wilde haar van de lijst afhalen en blijven daar ook bij, zegt verslaggever Lars Geerts. Het partijbestuur heeft er een verklaring uitgedaan aan de leden waarbij zij zeggen dat zij nog steeds achter het besluit staan dat ze toen hebben genomen afgelopen zaterdag om Esther Ouwehand niet voor te dragen. Veel leden van de partij zijn nu blij, want zij willen graag dat Ouwehand de lijsttrekker blijft. De hoofdverdachte van een gruwelijke moord in Dordrecht gaat, als het aan het OM ligt, meer dan 24 jaar de gevangenis in. Hij zou het lichaam van het slachtoffer in twee grote koffers hebben gestopt en in een taxi hebben vervoerd. Tegen vier andere verdachten is 20 jaar geëist. Zij hebben er ook iets mee te maken, maar willen niet zeggen wie wat deed. En niet het hele jaar meer overdoen voor een paar vakken, maar twee of drie examenvakken herkansen. Ja, die route pakken veel gezakte eindexamenkandidaten via het FAVO, oftewel het volwassen onderwijs. En die route is nu zo populair dat ze daar niet iedereen meer kunnen aannemen. Collega Jeroen bezocht zo'n klas in Leeuwarden. Vorig jaar deed ik eindexamen HAVO, daar ben ik helaas gezakt. Ik ben gezakt voor vier vakken, voor Engels, Duits, geschiedenis en wiskunde. En door nu deelexamens te maken voor al die vakken hopen ze alsnog hun diploma te halen. Waarom niet gekozen om gewoon het laatste jaar, het examenjaar, nog een keer over te doen? Nou, omdat eh, ik dan weer aan alles aandacht ga schenken. En het is gewoon, deze vakken vind ik heel erg moeilijk. En dan is het beter om te falen voor die twee vakken die jij heel erg moeilijk vindt, om die daar af te ronden. Bij de intakegesprekken gaven scholieren aan dat ze in coronatijd minder motivatie hadden om te leren. Dan heb ik nog het weer voor je. Af en toe een zonnetje. Het is 18 tot 21 graden. Vanavond ook droog. Morgen bewolking, maar ook af en toe een zonnetje. En het blijft de hele dag droog met 20 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee opvallende files in Noord-Holland. De eerste de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen, daar rijdt het langzaam over 9 kilometer.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 In de Syrische stad Zwaida zijn betogers beschoten. Ze werden beschoten vanuit het kantoor van de regerende Baaf-partij. Drie mensen zijn licht gewond geraakt. In de stad wordt al een maand gedemonstreerd tegen de hoge prijzen. De Nederlandse toezichthouder op draadloze communicatie gaat in gesprek met Apple over de iPhone 12. Dat gebeurt nadat in Frankrijk is besloten het toestel voorlopig uit de handel te halen. Omdat het, volgens de Franse toezichthouder, te veel elektromagnetische straling uitzendt. Bij een luchtaanval op twee markten in Soedan zijn 40 mensen omgekomen. Dat meldde het Franse persbureau AFP en verschillende Arabische zenders.